uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Mali hebben militairen vanochtend een einde gemaakt aan de bezetting van een hotel. Vier VN-medewerkers zijn bevrijd. Eerst werd gedacht dat ze waren gegijzeld, maar ze hadden zich in het hotel verborgen. Drie andere buitenlanders werden dood aangetroffen. Een Zuid-Afrikaan, een Rus en een Oekraïner. Gisteren werd het hotel in de stad Sevaré aangevallen door moslim-extremisten. Bij de aanval vielen zeker negen doden, vijf Malinese militairen en vier van de aanvallers. De bezetting werd vanochtend beëindigd door een speciale eenheid van het Malinese leger met hulp van Franse militairen. Op Taiwan zijn zeker zes doden en bijna dertig gewonden gevallen door de orkaan Sodelor. Vier mensen worden vermist. Een brandweerman kwam om toen hij een omgevallen boom van de weg wilde halen en werd aangereden door een dronken automobilist. Sodelor trekt nu naar het vasteland van China, waar uit voorzorg bijna 160.000 mensen zijn geëvacueerd. De bedrijven die betrokken waren bij de installatie van de brug in Alphen aan de Rijn... hebben de website hersteljulianabrug.nl geopend. Die geeft informatie over de opruim- en herstelwerkzaamheden... na het ongeval met de twee hijskranen van vorige week. Het werk zal naar verwachting maanden duren. Op de site staat ook welke straten dicht zijn... zodat mensen hier rekening mee kunnen houden. In Utrecht is een bijzondere recordpoging bezig... met zoveel mogelijk rubberbootjes tegelijk door de grachten. Een half uur geleden gingen de opblaasboten te water. Hoeveel het er precies zijn is nog niet duidelijk... maar volgens de organisatie zijn het er in ieder geval meer dan 500. Het oude record van de langste rubberbotenparade staat op 250 stuks. Het is de vierde keer dat de zogenoemde rubberbootmissie in Utrecht wordt gehouden. Vorig jaar waren er al 600 deelnemers... maar toen was het geen officiële recordpoging. Het weer, vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het blijft droog.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 Eh, met mijn ondergetekende eh, zelf, Fred Heij. En eh, ja, ik wou zeggen... Albert-Jan en Rob natuurlijk ook nog bedankt voor de voorgaande uurtjes. Ja, en daarvan bent u dus weer helemaal van op de hoogte... wat hier allemaal in het dorp gebeurt in Zandvoort. Dus ja, ik zou zeggen vanavond dus allemaal naar Zandvoort eventjes, eh, eventjes een, een, beetje feesten. Zoals we dat eh, nu gaan doen met eh, Baby Loris. Johnny Habes, el amor. plaatje hoor. Ja no seamos el amor. Baby Loris, hier bij CFM. Goedemiddag. Entertainer voor jou, mijn naam is Fred Heij. En we gaan verder met Bob Marley en The Wailers en Three Little Birds. Bob Marley en de Wailers. En ja, u kunt natuurlijk eh, informatie inwinnen als u wilt eh, weten wat, eh, wat er allemaal te doen is hier in Zandvoort. Kunt u dus gewoon ja, eventjes op de computer kijken, www. En dan zfmzandvoort.nl. Ja, en dan kunt u dus eventueel ook de, de app downloaden voor uw smartphone. Ja, dus ga daar eventjes naartoe en download die app. Dan bent u altijd op de hoogte van wat er allemaal speelt en aan de hand is hier in, in, in Zandvoort. En ja, we gaan een eh, lekker plaatje draaien You too. Every Breaking Waves. love. hij dan. Mooie nummer van U2. Every Breaking Wave. En dat allemaal hier bij ZFM. En eh, ja, we zitten 18 minuutjes over de klokken van 5. En eh, natuurlijk gaan we nog een, een, lekker plaatje draaien. En dat plaatje, dat, eh, ja, herkent u hem nog? Frank Aston en Mariska Kolk. En Let Your Sunshine, nou die shine zeker. Parelvissers, Frank Weston was dit en Mariska van Kolk en Let Your Sunshine. En dat die schijnt, nou dat zullen we weten. 106.9, ZFM, goedemiddag. En we gaan verder met, eh, ja, wat gaan we doen? Freddie McGregor en I Just Want To Be Lonely. Het ritme van Zandvoort. Stimme van Zandvoort. dat was hij dan. Mijn naamgenoot, Freddie McGregor. En I just don't want to be lonely. Nou, ik ook niet hoor. ZFM, goedemiddag. We gaan verder met Gianna Nanini en Imaski. Ah, hier sono al uh, eh, espressione malinconica e quel sorriso in più. Mm-hmm. ma cosa mi fai? Stai così vicino, così immobile. Parla qualcosa. <laughs> Non ti ascolto mai. tua giacca cosa avrai di più quando passerà il cuore si scatena mi va sulle scale poi te lo darò quello che sento mm, parlami ancora prachtige plaat. Gianna Nanini. Ja, en, eh, ja waarom die nooit eh, echt eh, in de hitlijst heb gestaan. Ja, wel in de top 40 ergens gestaan, volgens mij. Ja, ik, ik weet even niet welke plek. Maar destijds, ja, we gaan heel ver terug in de jaren.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 En ik kan maar niet begrijpen waarom jij zo plotseling van me heen moest gaan. Houd gons nog in mijn hoofd en breekt mijn hart van binnen. Want vanaf de dag dat jij mij verliet, ben ik een gebroken man. feeling tijd kruipt sinds jij weg bent. En ik weet niet of ik ooit aan dit alleen zijn ben kan. Dat de leegte en de stilte in ons huis verraden dat je weg bent. Want vannacht de dag dat jij mij verliet, voelt het niet meer aan als thuis. zal jou ooit weer vinden. En dat helemaal vanuit dat Utrecht. Dus we vielen zo van Volendam naar Utrecht binnen. En uh, had het over de hemelse liefde. We gaan verder met Glenn Medeiros. En Nothing's Gonna Change My Love For You.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 So come with me and share the view. I'll help plaat. Glamour Heroes en Nothing's Gonna Change My Love For You. We gaan verder met Lena en ze hebben het over Satellite. Je kent haar nog wel. I went everywhere for you. I even did my hair for you. I bought new underwear, they blew And I wore just the other day. straight and true. Cupid's arrows just for you. I even painted my toenails for you. I did it just the other day. Love, oh love. Festival, Duitsland, Lena, Satellite was dit. We gaan verder met Mango Jerry en In the Summer Times. what you feel. Speed along the lane, you go down or return to 25. When the sun goes down, you can make it, make it good and live by. When I thank people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go swimming in the sea. We're always happy, last we're living, yeah, that's our philosophy. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame. I love what you're doing to me, but keep it suavemente. Suave. Bésame, bésame, Suave. bésame otra vez. Suave. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Besa, besa, bésame un poquito. Besa, besa, besa, besa, bésame cuando te veo, comienzo a besarte y si te despegas, yo me despierto desde rico sueño que me dan tus besos. Suavemente, besame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, besame. I love what you're doing to me, but keep it suavemente. Bésame, otra vez. Besa, besa, besame un poquito. Besa, besa, besa, besa, besame otro ratito. Kiss me softly, you're all that I need. Tonight I want you to come home with me. Baby, when I look into your sexy eyes, makes me wanna kiss you till the sunrise. Kiss me one time, kiss me two times, kiss me again. Let's slow it down, don't change. Alright, okay. move it slowly. Alright, okay. Bésame. Suavemente, bésame. Que quiero sentir tus labios little treat. I will make your heart beat and crease. Swap that boy, can you fall for my needs. I will kiss you soft and sweet. Swap that hier uit het uh, zomerse eh, Zandvoort. ZFM, goedemiddag. 106.9 en 104.5 op de kabel. En eh, ja, als u een beetje informatie wil inwinnen... dan kunt u dus ook gaan naar www en dan zfmzandvoort.nl. En ja, daar kunt u dus ook als u een smartphone hebt... kunt u dus ook de app eventjes installeren. Dan hebt u altijd dus ja, de laatste informatie bij u... We gaan een plaatje draaien, eventjes ook weer terug in de tijd. En dat is allemaal van het Songfestival. Johnny Logan en What's Another Year. I've been waiting such a long time looking out for you, but you're not here. What's another year? I've been waking such a long time, reaching out for you, but you aren't near. What's another year? ook een beetje het nieuws gaan bekijken op, eh, op CFM eh, op televisie... ja, dan eh, kunt u dus analoog kanaal 45 en kanaal 40 digitaal... daar kunt u dus ook alles ja, beleven, zeg maar. Ja, en ook de radio natuurlijk. We gaan verder tot de klokjes van, van 6 uur. Ja, het eerste uur zit er alweer haast op bij CFM Entertainer for You...